4 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse regering wil het geboortetoerisme gaan inperken. Het gaat dan om zwangere vrouwen die speciaal naar de VS reizen om daar te bevallen... zodat hun kind de Amerikaanse nationaliteit heeft. Er zijn zelfs reisbureaus die hierin gespecialiseerd zijn. Het Witte Huis spreekt van een enorme maas in de immigratiewet... en gaat daarom de visumvoorwaarden aanscherpen. Aanvragen worden afgewezen als vrouwen alleen voor een bevalling lijken te komen. Vrouwen uit visumvrije landen zoals Nederland vallen buiten de regeling. De RDW weet van veel oude geïmporteerde dieselauto's niet of ze een roetfilter hebben. Daardoor hebben duizenden automobilisten ten onrechte een belastingaanslag gekregen... omdat hun auto te veel fijnstof zou uitstoten, schrijft het AD. Sinds 1 januari geldt voor vervuilende dieselauto's een fijnstoftoeslag... die bovenop de motorrijtuigenbelasting komt... Vorige week kregen ruim 5000 eigenaren van een geïmporteerde diesel een brief van de RDW waarin staat dat ze de extra heffing niet hoeven te betalen, omdat hun auto toch een roetfilter blijkt te hebben. Maar volgens het AD sluit de dienst niet uit dat andere dieselrijders nog steeds te veel betalen. Voor het eerst heeft een vrouw die Harvey Weinstein beschuldigt van seksueel misbruik getuigd in de zaak tegen de filmproducent. Het is de 59-jarige actrice Annabella Sciorra... die zegt dat ze in de jaren 90 door Weinstein is verkracht en bedreigd. Hij zou haar thuis hebben overvallen nadat hij haar een lift had gegeven. Weinstein hoorde haar verhaal onbewogen aan. Daarna vroegen zijn advocaten aan Sciorra waarom ze niet naar een dokter was gegaan of aangifte had gedaan. De zaak van Sciorra is inmiddels verjaard, maar ze mag haar verhaal doen omdat het op een patroon van machtsmisbruik kan duiden. Het weer, het is lokaal mistig, minima tussen min 2 en plus 5 graden. Daarna een overwegend grijze dag, met in het noorden wat motregen.